eerste uur bijna voorbij is. Het eerste uur ZFM Jazz, ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Wij komen zometeen na, de, na het nieuws komen we natuurlijk bij u terug om nog een uur lang de mooiste muziek te draaien.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 Onbemande vliegtuigjes nemen nu de precieze schade op van de luchtaanvallen. Gisteren werden 112 kruisraketten afgevuurd op doelen in Libië. Vanochtend bleef het relatief rustig. Kolonel Gaddafi heeft woedend gereageerd op wat de Amerikanen operatie Odyssey Dawn noemen. Technici bij de kerncentrale Fukushima in Japan hebben enige vooruitgang geboekt bij het herstellen van de koeling van de reactoren. Eerder dachten ze nog dat ze radioactief stoom zouden moeten laten ontsnappen, maar dat hoeft niet meer. Omdat de druk in de meeste kritieke reactor met plutonium is gestabiliseerd. Het herstel van de koeling loopt voorspoedig en de temperatuur in twee reactoren en de bassins met gebruikte brandstofstaven daalt. Negen dagen na de aardbeving en de tsunami hebben reddingswerkers in Japan nog twee overlevenden gevonden. Dat heeft de Japanse staatstelevisie gemeld. In de stad Ishimaki zijn onder het puin van ingestorte gebouwen een vrouw van 80 en een jongen van 16 gevonden. Ze zijn ernstig verzwakt, maar wel bij bewustzijn. Over de hele wereld mogen Tibetanen vanaf vandaag naar de stembus om een nieuwe politiek leider te kiezen. Zo'n 85.000 Tibetanen krijgen een maand de tijd om te stemmen. De Dalai Lama maakte anderhalve week geleden bekend dat hij zijn politiek leiderschap neerlegt. Met de veranderingen lijkt de 75-jarige Dalai Lama vooruit te lopen op zijn overlijden. Zijn volgelingen moeten dan op zoek naar zijn reïncarnatie. Het kan jaren duren voor een nieuwe Dalai Lama is gevonden... en nog veel langer voor die oud genoeg is om zijn volk te leiden.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 Ehm, waarom ik dit plaatje ehm, vandaag bijzonder draai, is vanwege het feit dat een streekgenoot die fantastisch jazzpiano speelde, Henk Schilp, is overleden afgelopen week op eh, ruim 80-jarige leeftijd. Henk Schilp heeft eh, in allerlei orkesten gespeeld. Komt oorspronkelijk uit Den Haag. En heeft onder meer een hele tijd in eh, de Midtown gespeeld. Jaren geleden. En allerlei mooie opnamen gemaakt. Een van de opnamen wil ik nu laten horen die in een kleine kring gemaakt is. En uh, draag ik graag aan hem op als, ter als herinnering. Dat is een opname met eh, Ronald Jansen Heidmaier op de altsax en Lies Schilp zingt daarbij. Good Morning Heartache. gone, but here you are with the dawn. I wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, Good morning, heartache, what's new? stop home. heartache. Sit down zelf drummer en die is natuurlijk op de hoogte van het feit dat Joe Morello, een beroemd drummer van het Dave Brubeck kwartet, onlangs is overleden. Dus ik vraag aan hem nu, wat weet je van Joe Morello, Peter? Nou, daar nou weet elke, <laughs> elke drummer weet daar een heleboel van en is daar jaloers al altijd geweest. Morello die is eh, inderdaad van de week op 82-jarige eh, leeftijd overleden. Hij heeft 12,5 jaar bij Dave Brubeck gespeeld en in de periode dat... Eh, Brubeck zijn orkest ook een hoogtepunt beleefde. Eh, hij, heeft 60 albums gemaakt met Brubeck. Eh, hij was bekend om zijn, eh, heel veel, om zijn vele gevarieerde, bijzondere maatsoorten waarin ze speelden. Het grappige is dat hij begon als violist, getalenteerd violist. Op jonge leeftijd ging hij studeren. En toen hij 15 was, ontmoette hij de grote sterviolist Yasha Haifetz. Hij hoorde hem aan en dacht... ik ga die man nooit evenaren. heeft onmiddellijk zijn viool aan de wil gegaan en is eh, slagwerk gaan studeren. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Ehm, na Dave Brubeck... Uh, dat heeft hij gespeeld tot 1968... heeft hij natuurlijk nog een heleboel andere orkesten gespeeld... maar heeft ook heel veel gedaan aan workshops... heel veel methodieken geschreven... Ik heb ook nog een drumboek van hem. De, eh, de methode eh, Joe Morello. Een gerespecteerd drummer die, eh, nou ja, van de, pas is overleden. En, en we kunnen hem in totaal op 120 albums nog beluisteren. Zo. Nou, hij speelde vooral natuurlijk met het Dave Brubeck kwartet. Joe Morello, daar is hij uh, uitermate beroemd door geworden. Ik heb een nummer van Duke Ellington, C Jam Blues. Maar daarvoor moet ik naar de pick-up lopen, want het is een echte vinylplaat. De bezetting nog even. Paul Desmond als saxofonist... Dave Brubeck piano, Joe Benjamin op de bass, Joe Morello op de drums en het is van Newport 3 juli 1958. Take the A-Train. Fantastisch Joe Morello. Wat ook fantastisch is, is vanmiddag een optreden in eh, het kader van Jazz in de Krocht. Want daar treedt op de zangeres Xandra Willis. Cum laude afgestudeerd en ehm, nu uitgenodigd om hier op te treden. Ik zou zeggen, maak een keus en ga erheen. Als u daar niet heen kunt of wilt of mag. Hoe dan ook, dan zijn er nog andere plekken in de regio waar u heen kunt. De Rusthoek heeft vanmiddag Four Men on Rye. Het Meterhuis is eh, een presentatie van salsa en percussiebands van het MZK. Café Storing aan het Houtplein heeft een live jazz om vijf uur. En in Den Uiver in Haarlem speelt het Bob Richter kwartet. Als u na deze uitzending nog niet genoeg hebt en de platenkast is helemaal klaar, dan raad ik u aan om via internet te luisteren naar jazzradio.com, waar u 24 uur van de dag zonder aankondiging alle soorten muziek kunt horen die u wilt. U kunt klikken op het soort muziek, duo's, kwartetten, saxofoon, zang, noem het maar op. En het komt allemaal uit het luidsprekertje. En tot slot een, een aardige site waar ik eh, iedereen aanbeveel die ik iedereen kan aanbevelen. Dat is uh, eh, eh, www.jazzonthetube.com jazzonthetube.com Waar u elke dag eh, een, een, prachtig filmpje krijgt. Overal vandaan uit oh, tientallen jaren jazzopnamen. Wij gaan nu luisteren naar een opname van, van het Johan Clement trio. en een bezetting van destijds. En het heet Tricotism. waar gehakt wordt vallen Spaanders. Wij worden onmiddellijk afgestraft omdat ik eh, vol overgave aankondigde dat Xandra Willis optreedt. Maar dat was vorige week. ik heb me vergist. De andere dingen blijven allemaal staan. Eight Counts for Rita, een nummer van Jimmy Smith. Hij speelde ook orgel en liet zich eh, sterk begeleiden door de gitarist Russell Malone. En Reggie McBride speelde op de basgitaar, Harvey Mason on de drums en Lenny Castro percussion. Ik heb een plaat van Ella Gerald hier in mijn handen die heet Sunshine of Your Love. En dat is een periode waarin een aantal jazzmensen ook andere nummers gingen zingen, bijvoorbeeld van de Beatles. In die tijd ging het ook niet zo heel erg goed met eh, de jazz. Het was een beetje Dixieland, een beetje op de terugtocht. Dus men ging zich eh, ook op andere nummers eh, toeleggen. Dat hebben ze hier gedaan. Soms denk ik, prachtig Ella. Maar ik heb ook aan het einde vooral het idee van... je had dat nou net niet moeten doen. Het is een uh, vinylplaat en hij is uitgebracht op in maart 1969. Remember to let her into your heart. Then you can. molhar meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dança dans mes bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está. Ton soleil, da braise. a le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. dat was eh, Joanna Francese, althans dat was de titel. En dat is, wordt gespeeld door een opname, dat, die heet eh, de Brazil Project. Met Toet Stielemans als eh, hoofdmuzikant. Daarvoor hoorden wij een opname van Charles Mingus, Body and Soul waarbij natuurlijk de mooie de gestopte trompet werd bespeeld door Roy Eldridge en Eric Dolphy op de saxofoon. Van de cw All The Way Boublé, gezongen door Sven Duif, ga ik nu een mooi nummer draaien.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 I got that string around my finger. Oh, Cause I'm in love. He's in love, he's in love. Yes, I'm in love. Got the world on a string. And what a wonderful thing. Alright. When you get the world uh-huh. on a string. Yeah, I'm walking, let me walk. Yeah. When I'm talking, oh, let me talk Cause I've been lonely long enough. And it's time for me to start my stuff. Huh. When I'm sleeping, oh, let me sleep. When I'm creeping, oh, let me creep. Cause I've been lonely long enough. Oh, yeah, time for me to cut my stuff. lighting up. And it's time for me to start my stuff. Oh, talk about I'm walking, I'm walking, and I'm talking with ya. So when I'm walking, let me walk. And I'm talking, let me talk. When I'm sleeping, let me sleep. When I'm creeping, let me creep. Just walk, walk, walk, walk, walk with me. Come on, walk, walk, walk, walk, walk with me. De Dirty Dozen Brass Band. Ze waren op het North Jazz Festival. En volgens mij treden ze ook af en toe wel eens een keer in Nederland op. We gaan naar het einde van de uitzending, Peter. Ja, ehm, het, eh, een, een, uitzending die uh, bol stond van de prachtige muziek. Voor alle stijlen, alle eh, richtingen. En we kunnen er natuurlijk niet beter uitgaan dan met een hele mooie bij elkaar geraapt big band die van alle kanten spettert. En we gaan eruit, dat wil zeggen Fred Koonsberg en Peter den Boer. Dank voor uw aandacht, graag tot de volgende keer. Wij sluiten af met een eh, beroemd stuk van Lionel Hampton. Flying Home.